Dit is Maud met het NOS Journaal. Na Volkswagen heeft nu ook het ministerie in de corruptiezaak... rond de aanbesteding van dienstauto's van de politie en defensie. De auto-importeur betaalt 2 miljoen euro om van strafvervolging af te zijn... vanwege het omkopen van een defensieambtenaar. Volgens het OM was Peugeot daarbij tot op managementniveau betrokken. Volkswagen-importeur Pons schikte een paar maanden geleden ook in de corruptiezaak... en dat bedrijf betaalde 12 miljoen als afkoopsom. Twee mannen uit het asielzoekerscentrum in Ter Apel moeten twee maanden de cel in voor diefstal. Ze hadden in een winkel een 83-jarige vrouw beroofd. RTV Noord meldt dat de twee uit Algerije komen en dat ze asiel hebben aangevraagd. Volgens de officier maken ze daarop geen kans omdat Algerije hier wordt gezien als een veilig land. De celstraf was trouwens gelijk aan de eis. Schaatster Irene Wust heeft op de NK-afstanden de nationale titel op de 1500 meter heroverd. In Tialf bleef ze titelverdedigster Jorien Termors voor. Het brons ging naar Marit Leenstra. Bij de mannen werd Dai Tap voor het eerst in zijn schaatscarrière Nederlands kampioen op de 500 meter. En eerder vanavond won Sven Kramer voor de negende keer goud op de 5000 meter. Jorrit Bergsma werd tweede en het brons was voor Douwe de Vries. Honderden Nederlanders zitten vast op het Kaapverdische eiland Boa Vista. Ze kunnen daar niet weg door een zandstorm. Boven het vliegveld hangt al dagen een grote zandwolk... waardoor er geen vliegtuigen kunnen landen en opstijgen. Het naastgelegen eiland Sal is wel bereikbaar. Reisorganisatie TUI zegt dat ongeveer 180 Nederlanders nog op Boa Vista zitten... terwijl ze al terug hadden moeten vliegen.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 I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before. Cohen met Halleluja. Ja, dit nummer dat is denk ik eh, de laatste periode van 2016... denk ik toch wel het meeste gedraaid op de Nederlandse radio. Het is een geweldig nummer. We zijn weer terug en wij gaan door tot 10 uur met Love Songs van ZFM Zandvoort. J'ai vécu sans scrupule Je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plat de crépuscule. Je ne devrais pas crier encore.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 Et j'entends d'ici mes copains crier le traître, l'imbécile. Il meurt comme un vulgaire chrétien. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur. je manque d'esprit, d'à propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang, en liefst nog langer. Maar laat mij blijven wie ik ben. heb het altijd zo gedaan. Laat me. Laat me wieveren. Dit was dan de lange versie. 6 minuten 25 maar liefst. Het was uh, al de liefste met uh, eh, Ramse en Lisbeth List. Tijdloos nummer. En eh, ik denk dat er een van, ja, in al mijn bescheidenheid een van de beste Nederlandse nummers is die uh, ooit geschreven is. Ja, zoals ik al zei, is mijn eigen <laughs> bescheiden mening. Goed zo. Je kunt dus steeds reageren. Dat kan via willembruis.gmail.com. Kan ook via Facebook. En daarmee komen we op het volgende nummer. Chris de Lady in Red. you did tonight. I've never seen you shine so bright. Mm-hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Given half a chance. I have never seen that dress you're wearing Oh, the in Red. En wij staan er weer klaar voor een volgende verzoek. En we doen het allemaal naamloos, want, want het kost maar tijd. En je komt hier tenslotte voor de muziek en niet naar het accentloze gewauwel van mij natuurlijk. Chicago, hard to say I'm sorry.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 Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Money. ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?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 mistakes their memories made Someone Like You. Je luistert nog steeds naar de love songs je CFM Zandvoort. Ik kreeg net de vraag van... hey, Willem Bruis, geen gedichtjes? Nee, <laughs> niet deze aflevering. Ik, uh, ik spaar ze allemaal op tot de eh, volgende uitzending. En dan, eh, dan kunnen we er een paar doen. Je kunt ze allemaal trouwens insturen naar willembruist.gmail.com Ik zie hoe landen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe. En in de ontevreden steden jaagt de haat door oude straten. De dreiging komt steeds dichterbij. Maar ik, ik heb een medicijn. Ik heb je lief. Ik heb je liever. Liever dan mijn lijf Dan om het even wat. Ik heb je lief. Ik heb je liever. Liever liefst. Elke dag. Wat ik ook wil zeggen, jij krijgt mijn woorden klein. Was ik maar een dichter, dan kon ik dichter bij jou zijn. Was ik maar het bloed dat door jouw lichaam stroomt, dan sliep ik in jouw hart en ik woonde in jouw hoofd. Ik heb je liever heb je liever liefst elke dag. Liever liefst elke dag. Ik heb je liever cheating on you. It's the wrong time. She's pulling me through. It's a small crime. And I got no excuse. And is that alright? Yeah. I give my gun away when it's loaded. Is that alright? You don't shoot it, how am I supposed to hold? Is that alright? Yeah. Forgive my gone away when it's a load. Is that alright? Is that alright with you? Is that alright, yeah. Forgive my gone away when it's a load. Is that alright? You don't shoot it, how am I supposed my gone away you notice that I Damien Rice. Nine Crimes. Hoorde niet zo vaak op de radio. Bij ons wel natuurlijk. dat geldt ook voor Anne Murray. Voor de laat inschakelaars, je luistert naar Love songs. I cried a tear You wiped it dry I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. You bought it back for me and held me. out on my own again. You put me high upon a pedestal. as I find die hoort gewoon bij de Love Songs. Het volgende nummer draag ik op aan eh, iedereen van de ZFM Family. Goed naar luisteren en meenemen de 2017, zeg ik dan maar.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 The family tree will always grow. Father down to son. Mother a candle burns. dat was Venice met de Family Tree. Net ik al zei. Deze draag ik op aan iedereen van de ZFM Family. Want ZFM is niet ik, niet jij, maar het zijn wij. En wij allemaal samen. 2017 was ook het jaar van ZFM, want we gaan er zoveel positiviteit in stoppen. Werkelijk. 10 voor 10, je luistert naar de love song van ZFM Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. No, I can't forget this evening or oh, your faces. you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair the way the story goes. You always smile, buddy. met Cherise. We gaan naar het laatste nummer toe van de Love Songs van eh, de eerste uitzending van ZFM. En uh, voor mij is het ook de laatste uitzending voor dit jaar. In ieder geval, volgend jaar ben ik er weer met, uh, met Love Songs, want we gaan hier gewoon weer verder. Je kunt natuurlijk altijd mailen. willembruist.gmail.com Stuur je verzoekje, je gedicht, je herinnering. Stuur alles maar wat je kwijt wil. Maar houd van netjes natuurlijk. Goed. Ik ga de laatste plaats starten. Ik wens eh, iedereen alvast een heel goed uiteinde. Doe voorzichtig met karbiet en vuurwerk. En waarmee dan ook. En ik zou graag zeggen tot volgend jaar. Rest mij nog eventjes op de valreep. Nog eventjes te zeggen trouwens. Eh, vergeet, eh, vergeet de ijsbaan niet. Hè? Want de jongens die zijn er knetterdruk mee. jongens van wem, ook de jongens van de ijsbaan zelf. Dus de ijsbaan eh, mag bezocht worden natuurlijk. En we besluiten met Brad. Tot volgend jaar. Het was me weer een genoegen. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedig.